Onderduif Nederwit met het NOS Journaal. De Europese beurzen sprang gisteren rond de opening stand. De stemming onder beleggers is weer iets beter na een verklaring van de ministers van Financiën van de G20. Ze beloven met een sterk en gecoördineerd internationaal antwoord te komen om de economische crisis te bezweren. De ministers willen voor de G20-top van begin november met een actieplan komen. De nieuwe president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, heeft met openbaar gespeculeerd over een faillissement van Griekenland. In het Financiële Dagblad zegt hij dat hij niet meer zo stellig is dat een Grieks faillissement kan worden voorkomen. Eerder deze maand kreeg minister De Jager een storm van kritiek over zich heen toen ook hij een faillissement van Griekenland niet langer uitsloot. De ministers vinden niet dat het kabinet Rutte aan geloofwaardigheid heeft ingeboet door de verhitte woordenwisseling gisteren bij de algemene beschouwingen. Voorafgaand aan de wekelijkse ministerraad zijn minister opstelde dat hij er veel zin in heeft om de draad weer op te pakken. Minister Donner zei dat hij niet verheugd was over hoe het gegaan is, maar dat de premier zijn standpunt duidelijk heeft neergezet. President Saleh is weer terug in Jemen. Hij kwam uit Saoedi-Arabië waar hij drie maanden lang werd behandeld voor de verwondingen die hij opliep bij een aanslag op zijn paleis. In Jemen wordt sinds februari geprotesteerd tegen Saleh die al meer dan 30 jaar aan de macht is. De afgelopen dagen zijn bij gevechten tussen het regeringsleger en afvallige militairen tientallen doden gevallen. Het is moeilijk beoordelen of de aanpak van de overlast op de Amsterdamse Wallen effect heeft. Dat komt onder meer doordat de doelen van het project niet duidelijk zijn geformuleerd, zegt de Amsterdamse Rekenkamer na onderzoek. Ook loopt het project achter op schema. Om de overlast op de Wallen in te perken begon de gemeente vier jaar geleden met het terugdringen van raamboordelen en coffeeshops. Dan het weer, afwisselend stapelwolken en zon en alleen heel plaatselijk een enkele bui. Middagtemperatuur ongeveer 18 graden. Morgen meer zon en wat hogere temperaturen. Dit, was... Dit is Kees Kwaks van de ANW. Er staan geen files, maar wordt op snelheid gecontroleerd op de A15 Europort Gorkum tussen Spijkenisse en Knopend Ridderkerk. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Venlo en Maasbracht.